laat mij niet alleen. Troela. in het café met een mooie blonde vee. Maar zij wou naar huis toe gaan, dat stond Jan niet aan. Troelala, troelala, laat mij doe mij een plezier. Troela, troela, troela, la, blijf nog even hier. Op de hoek van de straat stond een diender heel paraat. Plots kwam rode zin voorbij, raad eens wat hij zei.